Goedenacht, 12 uur geweest. Welkom vrienden, welkom bij een nieuwe Freaknacht. Het is aflevering 4 alweer. Hè. Wat gaat het hard? maand, bezig inmiddels. Het is het begin van de maandagnacht, de zondag op maandagnacht, 12 uur geweest. Ja, en dat kan maar één ding betekenen voortaan. Het is tijd voor de Frieknacht. Veel frikken, veel nieuwe muziek, veel muziek die je nog niet kent, ongetwijfeld. Tot eh, twee uur vannacht is dit de Frieknacht. Begin van eh, maandag 24 juni 2019. De zomer is officieel begonnen. Misschien zit je nog wel eh, in de tuin. Hè? Of je morgen niet naar het werk, zou zomaar kunnen. Heerlijk zou dat zijn. En dan kun je nog even genieten van al die heerlijke muziek, nieuwe muziek. Afgelopen vrijdag kwam het uit, het nieuwe album van The Raconteurs. Het eh, is om je vingers en je oren bij af te likken. Want wat een plaat is dat geworden. Dit is eh, het openingstuk. Dit is Bored and Raced. Goeienacht. Nieuwe plaat, nieuw album is officieel uit. Het is het eerste album in 11 jaar. Het heet Help Us Stranger. En er staat werkelijk waar geen fout nummer op. Dit is eh, meteen goed beginnen met eh, de openingstrack van het album. Dat was al eh, eerder uitgebracht gewoon als los liedje. Een soort promotiedinnetje. Bored and Raised, zo heet het. Maar de Recon ja, we kennen ze nog het meeste van deze. Die heb ik laatst nog gedraaid. een tweede aflevering volgens mij. Van Steady As She Goes. En dan even dat uh, baslijntje, want dat wordt dan een mooie brug naar de volgende plaat. Dit stukje. Jack White, hè, van de, ook van de White Stripes. De enige man ehm, met twee verschillende bands die het Song van het Jaar eh, ooit heeft gepakt. Nou, dit dan. Er is nou een nieuw liedje van ene Judy Blank. En dan moet je eens horen wat zij heeft gedaan is bijna dezelfde baslijn. En het lijkt wel op meer dingen. Ik hoor ook bijvoorbeeld uh, eh, Gache, Somebody That I Used To Know en nog allerlei andere liedjes erin. Haar nieuwe single heet Goldmine. Nederland en de nieuwe single Goldmine. Vorig jaar bracht ze nog het album Morning Song uit, maar dit is dus echt helemaal nieuw spul. Vers van de pers. Nieuwe single van Judy Blank, die heet eh, Goldmine. Ja, en die baslijn lijkt ook weer hierop, hè? Och, er zit van alles in. Joe Jackson, 40 jaar oud, van Luke Sharp. De originele versie van Is She Really Going Out With Him? Pretty women at walking with staring while my coffee goes cold. Look over there, Where? there, there's a lady that I used to know. She's married now or engaged or something, so I'm told. Is she really going out with him? Is she really gonna take? the night when I go to all the parties down my street. I wash my hair and I kid myself, I look real smooth. Look over there, Where? there, here comes Jeannie with her new boyfriend. They say the looks don't count for much, so there goes your proof. Is she really going out with him? Is she really gonna take him home tonight? Is she really going out with him? Don't hit my eyes don't deceive me, the sun. Jackson. Is she really going out with him? Oh, sorry, wel de beste man natuurlijk. Uit laten praten, zingen. Look Sharp, daar kwam vanaf. Ik vind dit, eh, als ik eerlijk ben, eh, veel beter dan eh, die, die hit. Hè, de hitversie, dat was a cappella. Maar dit kwam van het debuutalbum 40 jaar oud is dat dit jaar. Komt in 1979. Luke Sharp, oh de titeltrack, die is te gek. En ook Sunday Papers staat er ook op. Te gek. Is she really going out with him? Destijds kwam het niet verder dan de tipparade. Maar het, ja, die Julie Blank, die heeft er dus van, alles, van alles wat, heeft, wat ja, gekopieerd. Ehm, er is ook een nieuwe single van Michael Kiwanuka. Beste man, eh, die ken je misschien wel. Ehm, van Home Again, I'll Get Along. Ehm, Cold Little Heart, dat is toch wel zijn meest bekende. Dat eh, begint toch wel echt een klassieker te worden. Love and Hate ook. En hij heeft nou eh, een, een, nieuwe plaat gemaakt. Lang niet zo goed als Cold Little Heart. Maar dat heeft hij samen gedaan met eh, Nieuw Talent. Um, is een muzikant, producer uit, uit Engeland. 24 wordt hij morgen. En dan heb ik het over Tom Misch. Vorig, vorig jaar bracht hij zijn debuutalbum uit, Geography. er stond een heel lekker liedje opgenaamd Disco Yes. die twee die hebben nou samen een nieuwe plaat gemaakt in ieder geval een nieuwe single. En ehm, ik, vind hem, eh, ik, vind hem, ik vind hem te gek. Money, zo heet hij. Kijken. Ja, daar is hij. Dus even gewoon een snack tussendoor. A hundred million, maybe. wishing, spanning cause I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime. You're more than I could ever geen cold little heart. Dat geef ik meteen toe. Maar het is eh, wel even eh, lekker een eh, lekker tussendoortje. Lekkere snack dit. Nieuwe single van Michael Kiwanuka, Tom Miesje. Afgelopen dinsdag kwam hij uit. Vind ik zo'n rare dag eigenlijk voor, om nieuwe muziek uit te brengen. Misschien is het wel gewoon om, om extra op te vallen. Maar het is in ieder geval een, een lekker liedje. Money. Hopelijk gaan ze er ook veel money aan verdienen. En ja, dan kun je maar één plaat hierna draaien natuurlijk. Dus Money van Pink Floyd. Van dat legendarische album The Dark Side of the Moon laatst nog een foto van gemaakt, hè, de Dark Side of the Moon. Vorige week uh, draaide ik ook al iets van het album. Hoor je niet heel vaak eh, op de radio. Time. Had toen te maken met eh, de nieuwe single van The Free Nationals. Misschien straks ook nog wel even draaien. hit. Don't en Money. En hoewel eh, vaak gezien eh, als een ode aan geld is dit nummer van Pink Floyd eigenlijk een, een aanklacht tegen al het slechts dat van geld kan komen. Maar ironisch genoeg verkocht de er wel een uh, slordige 34 miljoen exemplaren van. Eh. Pink Floyd, Dark Side of the Moon, 1972. Dit was daarvan Money. Kijk, en hij gaat gewoon door. Oh nee, hij begint zelfs nog een keertje. Nee, dat hoeft nu ook weer niet. Nieuwe muziek, dit is eh, de nieuwe van The Cooks. er vorig jaar nog een album uit, maar er is nou alweer een nieuwe single. En die heet So Good Looking. Kan hier van mij gaan. good looking that with those tensions. We're soaking up the sun, but we don't get it down. We don't. some natuurlijk eh, erg eh, succesvol in de Zero's, maar kwamen vorig jaar ook nog met een, eh, nieuwe plaat. Ehm, hoe heet die? Let's Go Sunshine, zo heette die. Maar er is gewoon weer een nieuwe single, die komt niet van dat album, nee, het is gewoon echt nieuw, nieuw, nieuw, nieuw, nieuw. Nieuwe van de Cooks, die heet So Good Looking. Ehm, er is veel nieuwe muziek, veel nieuwe muziek is eruit gekomen. Ehm, bijvoorbeeld een nieuwe van The Slow Show. misschien dat je die nog kent van Bloodline. volgens mij hebben ze het laatst ook nog, of Ordinary Lives eh, het komt allemaal uh, van uit 2016, van een paar jaar terug. Volgens mij Hard to Handle, dat is volgens mij een, een, een recentere. Ja, dat klopt wel. Die is ook nog van dit jaar. Eh, maar er is een, een, nog nieuwere. Die is afgelopen vrijdag, als ik het goed zeg. Ja, dat klopt. Nee, nee, nee. Afgelopen woensdag is die uitgekomen. Nieuwe single van de Slow Show en die heet Vagabond. This town's not the same, they say. This town's looking lame. This town's not so vagabond with all its new parade. Darling, you've changed. Oh, darling, you've changed. nothing stays the same. Maybe I was wrong to think that these things stay the same. Maybe I was wrong to say that you're the one to blame. But darling, you look cold this way. They say it's just a phase. Maybe it's that secret place you hide away the shame. Darling, you've changed. Oh, darling can. Anything you can do. I'm the toughest. Ja, daar moet ik aan denken. Anything you can do, I'm, I can do better. Moet ik aan denken aan, uh, aan Peter Anything you can do, I can do much better. I'm the toughest. Fijn liedje is dat, uit eh, de, KPN commercial. Daarvoor de Slow Show, en Engelse band uit Manchester, komen ze opgericht in uh, eh, 2010. Bestaan dus al nou, een tijdje. Het was de nieuwe single, die Zanne die zingt altijd heel laag. Vagabond, zo heet hij. Even terug naar uh, lang vervlogen tijden. Of ja, midden, mid jaren 80. Van het album Little Creatures, ook And She Was stond erop en Road to Nowhere. Maar ook deze, Talking Heads, The Lady Don't Mind. Coconuts en The Lady Don't Mind. Eh, ik heb even eh, iets, nieuws laten horen. Uh, volgens mij ik ben het volgens mij een week of twee, ja, twee weken terug, toen ben ik het tegengekomen. En ik weet eigenlijk helemaal niet zo gek, veel van, van deze band. Of van, überhaupt van, van deze act, van deze dame. het gaat hier om Pom Pom Squad. Ik ben even aan het kijken of ik nog iets op, uh, op, op de Facebook kan vinden. Want ja, tegenwoordig heeft iedereen zo'n pagina natuurlijk. Ehm, nee, dan heb je natuurlijk alweer eh, naar sites doorverwezen. Eh, volgens mij komt het eh, uit New York, New York City. En ze schrijft daarbij Sad Girl Music. Nou, volgens mij was het best wel stevig. Dat doet de titel ook vermoeden. Want de nieuwe single die heet Heavy Heavy. Meteen lekkere gitaren. Fascinerende dame is het, ook op blues. Waar zit ze eigenlijk op? Op een soort, oh, ze zit op de grond voor een soort uh, eh, verjaardagstaart. Pom Pom Squad met Heavy Heavy. I wake up feeling empty, empty out the shit that's in my brain. I press my head against the shower wall and watch it all drip down the drain. empty. Fuck the MTA. I always miss trains Pom Squad. <laughs> ja, ik heb het ook niet verzonnen. Hè. Je, je zou maar een artiestennaam bedenken, weet je wat? Ik noem mezelf Pom Pom Squad. Uit New York dus volgens mij. Nieuwe single, twee weken terug eh, kwam het uit. Ik heb het nog niet eh, gedraaid, want ja, er komt eh, zoveel spul uit. maar nou was het moment voor Heavy Heavy, zo heet dan de nieuwe single. Had ook een abba titel kunnen zijn, hè? Heavy Heavy heavy, heavy, heavy. Die hadden ook alles dubbel. Ehm, en ehm, ja, ik vind het, uh, ik vind het een fraai ding hoor. Het is wel eh, lekker stevig, maar eh, ik hou er wel van. we blijven even bij de dames. Ja, de, de lady zelf die had gezegd, hè, de lady don't mind, dat net. Ehm, ik kwam afgelopen vrijdag een liedje tegen van Delilah Montagu. Zo heet ze volgens mij. Eh, zij heeft een EP uit. Hè, die heeft ze gedropt, zoals het mooi heet tegenwoordig. want je brengt, geen je brengt geen album uit, je bent geen EP uit. Nee, je dropt een EP. Je brengt geen single uit, je dropt een single. Eh, twintig jaar is ze. Uh, songwriter ze komt uit Londen. Ehm, ze heeft al wat shows gegeven. Ehm, nou, wel een eh, talentvolle dame. Ze speelt elektrische gitaar. soulvolle piano. songs zijn het ook een beetje soms. En ze is ook songwriter dus. Hè, creatieve meid. Ze schrijft de muziek zelf. Um, ehm, Delilah Montagu. En ehm, dit is wel lekker voor op dit tijdstip. Een beetje dromerige sfeer. Het heet Next to Me. Montagu. Ja, ik hou er wel van. Eh, altijd van die, uh, die dromige liedjes, gitarenliedjes. Maar ook wel uh, duidelijk de piano te horen is, zoals hier. Die Lale Montagu, 20 jaar uit Londen, singer-songwriter. Ehm, en eh, twintig jaar, zei ik al, hè? Ja, uit Londen en komt ze. En eh, ze is vooral beïnvloed door uh, de Smiths, Carole King, Nick Drake, Bob Dylan, Gillian Welsh, John Mayer, Paul Simon, Laura Marling, Johnny Mitchell zijn niet de, niet de minste namen. Maar ook door The band. En de band die kennen we eigenlijk maar van één hit. Dat is The Wait. Daar is trouwens ook een, eh, een hele gave versie van samen met The Staple Singers. Hè, met uh, Mavis Staples. Of wacht, dus een tikfout. Staples. Mavis Staples heeft ook een, trouwens een nieuwe plaat uit, met dat geheel terzijde. Maar ik vind deze eigenlijk nog, eh, nog veel beter. Uit eh, 1970 komt dit, ook van de band. Dit is Stage Fright. start over again. De band en Stage Fright. Eh, ik heb er nog eentje voor je, voor het nieuws voor, eh, voor één uur. We sluiten dit, eh, dit, dit, uur af met Winson, want zo heet de beste man ook. Matt Winson, zo neemt hij de telefoon ook zelfs op. Hey, Met Winson. Matt Winson, het is een, een Nederlandse, ehm, Letse indie folk band ja, die combinatie kom je niet heel vaak tegen. Eh, het is ontstaan op eh, de studentenkamers van eh, Matthijs Steur en Pieter van Winsen. En na een aantal jaar werd de band uitgebreid met uh, broer Thomas van Winsen en de letse Magnus Baugis. de band debuteerde in 2015 met de EP Glowing Eyes. En toen gingen ze op tour. Ze gingen naar Duitsland en de Baltische Staten. En begin 2016 toen tekende met Winsen een platencontract bij V2 Records. En werd een, het debuutalbum Woodfalls opgenomen in de Wisselucht Studios in Hilversum. En dat is eh, in 2017 verschenen. Nu zijn ze terug. Er is een nieuwe single. Afgelopen vrijdag kwam die uit. En hij heet Symbols Signals.